the things I would do to you. Saturday Breathe van Telepop Music. Ja, wat een dag vandaag. Dat is toch heerlijk. We leven 14 november. En het is gewoon super weer. Einde van de middag, heerlijk op strand gezeten. En je ziet die zon ondergaan. Echt een koperen ploert die naar beneden zakt. Wat kan het toch heel erg mooi zijn hier. We gaan weer lekker verder. We draaien veel muziek vandaag. En we gaan van de hak op de tak. En we gaan weer swingen. Dit is Alcazar Crying at the Discotheque. Een disco-nummer vanuit begin jaren 2000. Maar we gaan weer even een stapje terug. We gaan weer even de oudheid in. Met een eh, mooi nummer van Boskeks. En dat werd iets langzamer opgedanst. never touched no silken knee Making baby you drove me crazy You were so easy to me mm -hmm. whisper to me through the trees. life. 70, 80-jarige muziek. En eh, komt er nog een. day The captain of the heart. is ook weer zo'n vergeten groep. Double, Captain of Her Heart. Uit de jaren, nou ik denk eind jaren 80. Tussen 85 en 90 in ongeveer. En we gaan verder met een iets latere artiest. Daar hoor je eigenlijk ook helemaal niks meer van. Het is een eh, Belgische dame en heeft een vreselijk goede stem. Eh, luister zelf maar. everything, in my life's a mess. And I can't lift my head up above the rest. When all I touch, I can't hold on to. Then I cover my eyes and try to picture you. Cause your belief in me so strong. I won't I will carry on, cause I know you're the one Wat was nou de naam van deze dame? Een Belgische dame. Jaren 90. Lucy Silvas. Dark is the night. Zo, dit was het dan weer eh, haast voor vanavond. Eh, we zitten alweer haast tegen eh, Tina aan. En ja, dit was even een tussenoplossing voor CFM Klassiek. Omdat degene die het presenteert ja, lichamelijk niet helemaal in staat was om dit te volbrengen vanavond. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben vanavond. En we draaien nog even een paar, paar nummertjes. En dan krijgt u het nieuws van uh, eh, 10 uur. No matter where you are, no matter how far, just call my name and I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. You see, my love is a lie. It's like a seed that only needs the thought of you to grow. So if you feel the need for company, please, my darling, let it be me.